Genoeg water drinken, lijkt me altijd wel handig. Ehm, niet te veel alcohol drinken, dat gaat het namelijk heel snel. Dan eh, zou dat voor enigszins problemen kunnen zorgen. Goed insmeren, lijkt me handig. Tijdens de introdagen is er veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. In Groningen en Tilburg staat tijdens de intro een consent tent. Daar wordt gepraat over het vragen van toestemming. Het Utrecht Studentenkoor organiseert een workshop over seksualiteit en omgang met elkaar. Het koor kwam veel in het nieuws nadat er bangalijsten werden rondgestuurd door mannelijke studenten. Het is officieel de warmste dag van het jaar tot nu toe. De hoogste temperatuur werd vanmiddag gemeten in Wilhelminadorp in Zeeland. 33,9 graden. Het KNMI had voor het zuiden code geel afgegeven. Morgen geldt code geel voor Groningen, Drenthe en Overijssel vanwege de hitte en later ook onweersbuien. De Britse schoonspringer Tom Daly stopt ermee. In Parijs haalde hij op de Spelen zilver op het onderdeel 10 meter synchroon. In de Vogue liet hij weten dat dit zijn laatste sprong was. In totaal heeft Daly vijf Olympische medailles gewonnen nummers sneller of juist langzamer afspelen dan het origineel. Steeds meer mensen doen dat en ook platenlabel Topnotch ziet het steeds vaker gebeuren. Als je gaat kijken naar het muzieklandschap, DJ's doen het al jaren. Als je, als je een DJ bent moet je altijd nummers versnellen of langzamer maken om het goed te mixen. Dus het komt eigenlijk vandaar. Maar nu zijn mensen gewoon zelf aan het roeren om het zelf te doen. En, en, en versies die zij zelf lekker vinden klinken, gaan zij gewoon eh, zelf creëren als het ware. Om te voorkomen dat fans zelf met het nummer aan de haal gaan, maken artiesten vaak zelf al een snellere of langzamer langzamere versie voor hun nummer. Op TikTok heb je maar 30 seconden, 20 seconden om iemand, iemand zijn aandacht te pakken. Dus dacht ik van, weet je, ik ga, ik ga het tempo iets omhoog gooien, zodat ik jullie aandacht misschien krijg. Het weer vanavond nog lang warm. Later trekt het verder dicht en is er kans op onweersbuien. Morgen opnieuw tropisch. Veel zon met 25 tot 28 graden iets minder warm dan vandaag. En in de loop van de dag wel opnieuw kans op felle onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, Draag richting Amsterdam... voor knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. onthoud. De A10 Watergraafsmeer richting Koenplein. Voor Amsterdam Slotervaart staat 6 kilometer met een kwartier vertraging ook. Hier gebeurt eerder een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. De A10 Koenplein richting knooppunt Amstel voor Amsterdam Buitenveldert. Een ongeluk, drie rijstroken dicht, vertraging een half uur. En tenslotte is het ook nog druk op de N200 Haarlem richting Zandvoort.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 Dat was eh, de start van deze Alternative FM. En dit is dan de Alternative FM van 8 augustus. Op het moment dat wij dit maken, is dat deze dag. En wat gaan wij doen? Wij gaan in ieder geval straks ehm, eh, in het tweede uur... in ieder geval luisteren naar Terry Mac. Want die eh, komt live spelen. En eh, tussendoor zullen we ook eh, met hem gaan praten. dit keer geen telefonische gesprekken. Zwaar is het helemaal leeg. Dus we kunnen ook wat meer de muziek laten horen. Dat zijn er nogal wat. bijvoorbeeld ook de nieuwe Days of Sway. Maar die heb ik nog niet in het speellijstje staan. Maar die ga ik er wel eventjes nu inzetten. <laughs> Terwijl ik dat bedenk, denk ik... hey, die staat er nog niet eens in. maar dat is in ieder geval een van de nieuwe singles die je straks gaat horen. Zij heet Berber en ze komt uit Rotterdam. En een eh, Nederlandstalig werk, perfect voor een ander. Degene was die honderd procent bij je past. Want niemand die ik ken komt er in de buurt van wat jij mij gaf. Jij bent er altijd voor mij. Mijn gedachten zijn daar nooit echt wherever goes. En toch wil je dat. days as bittersweet as summer holidays. Oh, I suggest a change in June, July. Because of the tragedy we know Just watch out that your camera doesn't melt on the road And I don't mean to be sour But the media have a responsibility to the crowd To use the good side of power From their ivory tower. song eigenlijk van deze Sven Ros. Hij had het een eh, week of wat eh, geleden had hij eh, het uitgebracht. Geloof ik zelfs aan het begin van juni. Toen het nog niet helemaal van het op en top zomerweer was. Maar nu is dat wel het geval. En hij had het over de blije berichten die de media brengen... als er weer een hitrecord gesneuveld is. En dat dat toch enigszins abnormaal is. Dat is een beetje de strekking eigenlijk van het verhaal. Berber hoorde je ervoor met perfect voor een ander. Er komt eh, iets bijzonders aan in het uh, slachthuis. Een serie optredens. En dat noemen ze eh, de Sexton Sound Music, als ik het wel heb. En daar speelt Sam Sexton een belangrijke rol in. Nou, die hebben we hier ooit in de studio gehad... waarbij toen nog eens een keer een camera omver werd gelopen... door een van, de, van onze mensen. dus wat dat er gaat, altijd wel heel erg leuk. En ja, een van de dingen en van de mensen die daar optreedt zijn onder meer Jori Zwart. In november zal die optreden. In oktober is dat de heer P.E. een Bond. En in september is wat dichter eh, bij deze datum... zal Jorik van Noorden op eh, die avond eh, te zien zijn. En dat speelt zich allemaal af in het slachthuis. En natuurlijk Sam Sexton zelf. En een van de singles die ze heeft uitgebracht was deze single Take a Ride. Realize. songs was dit. En Dizzle Town. Ik kwam hem eh, weer ergens tegen in het afspeellijstje van Roy Draait Door. Dat is een eh, collega eh, van mij, Roy de Smet. Die niet alleen radio maakt, maar ook muziek maakt. En in een van zijn programma's zat ook deze Songs in. Maar ja, we hebben er alle twee wat mee. Want dat was de, reden waarom hij hem ook al eens in een eerdere aflevering van zijn programma heeft laten horen. niet zonder een reden, want het label waarop Songs het verhaal van This Old Town uitbrengt... is een Volendams label. En het eh, programma van eh, de heer De Smet... dat komt uit eh, die contraien vandaan. Dus dat was de reden waarom dat natuurlijk te horen is. Bovendien, Songs is weer bezig met nieuw materiaal. En het is allemaal de bedoeling dat dat uitmondt in een EP schuine streep album. Ik ben niet helemaal op de hoogte hoe dat precies zit. Maar misschien dat mensen mij daarover bij kunnen praten. Sam Sexton met Take a Ride. Dat is dus echt onvervalste country muziek. En de country, eh, die komen we weer eh, terug in eh, het volgende nummer. En zij is ook geweest. Beelds. En dat is Melanie Ryan met Little Wins. En daar is ook nog de medewerking van Tim Don. It's so hard, Wanna keep my spirits up, so I keep my curtains down. I can lose hope, worrying about the news. about it, but I even made my bed this time. Oh. hates to get up. I want to stay in bed until midday. Hey, hey. Oh, how I hate to get up in the morning. Then birds sing town chorus in the garden. The cat listens to tight singing birds. He jumps. I hear squeaky notes. The cat mews happy. There's a dead bird how I hate to catch up. I want to stay in bed until midday. Hey, hey. Please, please, please no, no, no. Alarm clocks, birds sing in the morning. The in my garden. Oh, I hate to get up Oh, I hate you to get up. I hate you to get up. Oh, how I hate you to get up. The sun just sings sixteen or two. The blackbird has the clearest voice. The pigeon I want to put on mute. Bird sing. dat was de Inkhoorn Controversy. Met het nummer In the Morning. Dat was een eh, akoestisch nummer. Daarvoor hoorden we Melanie Ryan. Dat was eh, de gast die een paar weken geleden hier ook eh, hier, geweest is. In een half jaar tijd twee keer geweest. dus dat zegt alweer genoeg. vooruitkijkend op wat we nog gaan doen, is dit te horen. En zij komt volgende week in de aflevering van 15 augustus van deze Alternative FM. Jul Willems uit Amsterdam met het nummer gereserveerd. En wie goed luistert, weet dat het over een huisdier gaat, namelijk een kat. I don't need to get you flowers That you want a little time out in the rain maybe I can join you in the water So that all the tears could wash away if I could come a little closer But now it seems you need a bit of space I'll always be beside you when you're walking all alone Even when a million miles astray your questions I'll find answers to for now Just wait out the You say that you prefer to taste the bitter putting sugar in your tea. If you feel we're rushing, we can slow it down. I know I can tend to be too sweet. All your questions I'll find answers to for now. goed is, gaan we hem eh, over een week telefonisch de uitzending inhalen. Deze Koen Alvarez, hij heeft hier trouwens in de buurt eh, gewoond. Eh, als hij de plek waar dit programma wordt gemaakt, dat is in Zandvoort, rechtsaf de studio uit gaat. Hij gaat aan de een of andere pad op. Dan is het twee straten verderop. Daar heeft hij even een tijdje gewoond, deze Koen Alvarez. Tegenwoordig woont hij in IJmuiden. En wat het geval is. Hij heeft op een gegeven moment al twee singles uitgebracht waar wij geen weet van hebben. En dat is dan altijd wel leuk, want dan moet je dat even gaan vragen. Ze zeggen van, eh, joh, komt er dan nog wat meer aan? Ja, is eh, het antwoord. En dat is ook eh, de reden waarom we Koen volgende week ook hier in de uitzending gaan halen. Running on Quicksand is een single die hij daarvoor heeft uitgebracht. Als je goed luistert naar Monsoon, dan hoor je toch ook wel een beetje de gelijkenis van de Tiny Dancer van Elton John. een beetje datzelfde vaapje en dezelfde toon zit er een beetje in. Eh, daarvoor hoorde je Jules Willems met gereserveerd. En op het eh, moment dat wij dit eh, programma maken is het 8 augustus. En in de aflevering van 15 augustus... dan komt deze Jules Willems bij ons spelen. En dan zal ook zij haar materiaal laten horen. Overigens, deze aflevering staat in het teken van Teddy Mac. Die is straks live te horen in deze uitzending. En eh, die gaat wat eh, nummers laten horen van Lost and Found. Van de EP die ze eh, niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Het woordje Lost komen we ook weer tegen in de volgende single die we laten horen. En zij zat vorige week in de aflevering van 1 augustus van Alternative FM. Ik heb het over Linde. En haar laatste single heet ook zo. when it storms outside, I'll sing this song for you. And when I'm feeling better, under clear blue skies, it seems like nothing new. It got me feeling oh, oh, oh lost, makes me believe. it burns inside and I need to feel the truth Your words to keep me present But they come alive, my heart still flies to you dark stars, they in on the ceiling. Bitches, they be crawling, but no, we don't feed them. But no, we don't Newland met She Says. En daarvoor hoorde je Linde met Lost. En uh, Newland hadden eh, we vorige week in de uitzending... Eh, om telefonisch te praten over zijn nieuwe single... die je net hebt gehoord. En Linde, dat was de gast, de muzikale gast... van de aflevering van 1 augustus. En dat is alweer een week geleden. Dit is ook heel erg bijzonder. Want ja, als ik met mijn andere functie van 3 voor 12 Noord-Holland eh, bezig ben als hoofdredacteur of als redacteur als ik eh, iets wil opschrijven, kom je regelmatig een een of ander iemand tegen. Nou, een of ander iemand, maar eh, de man is uh, wereldberoemd in Nederland muziekland als het gaat om bezoeken van live optreders. En dat is Nick Wolters. En Nick Wolters legde op een gegeven moment vast dit verhaal van Sus Reewinkel, zoals zij voluit heet. En de band is ook naar haar eh, genoemd. En dit is Toothpaste. Een nummer wat al eerder deze maand is uitgebracht. Just to brush my teeth alone And now there's two packs of toothpaste my bed is cozy and warm. All of my clothes are on the right. They used to be my lucky charm. Now they've been there quite long. All that fails to move will fade away I've been yearning for nostalgia What once felt like Arcadia far back when Sad to know I saw the end Remember singing in our kitchen And you guessed me right place I visit every night I've been trying to rebuild it Listen closely and you'll hear it once again Remember singing in our kitchen And you guessed me right A place I visit every night about shitty cards When everything seems hard you take it in And the morning sun will rise see color in your eyes, don't back it in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 Nee, dat eh, verhaal van Suus dateert alweer van eerder dit jaar. Namelijk in februari is dat uitgebracht, het nummer Toothpaste. Dus dat is een tijdje terug alweer. Maar goed, de muziek is nog in overvloed aanwezig in dit gedeelte van het programma. Flora, ook twee keer bij ons te gast geweest. En haar laatste single heet Sunflower Boy. Look at you, sunflower boy. Dungarees and ice full of stories. Your daddy's house is full of guitars and fancy cars. Expensive art. it's all said and your tears all alone. No one likes a poor. Look at you, how you've grown. Is it what you'd hoped? Is it even more? Is the mess you've made worth a bitter cold? No one really. Cat in the Rain van de heer P.A. en Bond. En dat eh, bracht de tijd alweer aan het eind van dit eerste uur. Want eh, ik, zeg, ik, zeg, ook iets, eh, de heer Bond en ook zijn broer die hebben iets met katten. Bij Francis Alban Black zit al iets met een, met een kat ergens in. En die Francis Alban Black dat is de broer van P.J. en Bond. Want achter Francis Alban Black schuilt Frank Bond... En die had op eh, de laatste EP die uitgebracht is... Eh, dat moet ik eventjes erbij pakken, want dat is de EP Spells, En daar stond het eh, nummer Cats op. Maar het is niet het enige, want ook Alaska zelf in 2017 geloof ik... op het album ehm, die ze toen hebben uitgebracht met als titel... en dan <laughs> moet ik dat ook weer even erbij pakken, want anders dan ben ik het er allemaal weer kwijt. en daar stond ook iets op The Plea for Peace... Daar stond eh, bijvoorbeeld eh, Red Herring op. En dat eh, speelt zich dan ook af waarin een van de huisdieren van de heer Bond zelf de hoofdrol opeist in de clip. We zijn zo'n beetje aan het eind gekomen van de, dit uur. En het is vorige week in Zandvoort, waar dit programma wordt gemaakt... een beetje de plek geweest van Pride at the Beach. En Pride Amsterdam had een Pride Anthem.